Opstandelingen in het oosten van Libië bevestigen dat ze acht Britten in handen hebben... onder wie vermoedelijk zes leden van de elite-eenheid SES... E Volgens een woordvoerder worden de acht goed behandeld en zal er snel een oplossing worden gevonden. De Britse minister van Defensie Fox zegt dat er inmiddels een kleine diplomatieke delegatie in Benghazi is aangekomen. De kranten Sunday Times meldden dat de elite-eenheid in Libië probeerde om Britse diplomaten in contact te brengen met de rebellen. In Libië ligt nu ook de stad Misrata onder vuur van regeringstroepen. Misrata ligt op 250 kilometer van de hoofdstad Tripoli. De stad is in handen van de rebellen en de eenheden die trouw zijn aan Gaddafi probeerden ze nu te verdrijven. Ook in enkele andere plaatsen wordt strijd geleverd. Beide partijen claimen successen, maar het is niet goed vast te stellen wat waar en niet waar is. Zo zegt de regering dat de rebellen in de stad Zawiya, vlakbij Tripoli, zijn verslagen. Maar dat wordt tegengesproken. De opstandelingen zeggen dat ze vanuit het oosten willen optrekken naar Tripoli. Om de hoofdstad te bereiken moeten ze honderden kilometers overbruggen. Een van de struikelblokken onderweg is Sirte. De geboortestad van Gaddafi lijkt stevig in handen van de regering. De rebellen moeten Sirte innemen om verder te kunnen. In Roosendaal is een ongeluk gebeurd met een carnavalswagen en daarbij is een man om het leven gekomen. De man probeerde op de de trekker te klimmen via het verbindingstuk met de praalwagen, maar hij gleed weg. De man kwam vervolgens onder de wielen van de wagen en is ter plaatse overleden. De trekker was op weg naar een optocht in het Belgische Essen in de buurt van Roosendaal.